Pass the touch chip on the left hand side no chip on the left hand side, it a go bun. Give me the music, make me jump, pam, pam. It a go done. Give me the music, make me jump.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 Is here? I look in the pool hall. Well, is he here? I look in the drugstore. Well, is he here? No, he don't come here no more. Well, I tell you what, I saw sitting behind us down at the penitentiary.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 I said, hey, I'll be gone today, but I'll be back from around the way. It seems like everywhere I go, the more I see, the less I know. But I know one thing that I love you. I love you, I love you, I love you. Now I'm not a highly metaphysical dance hall moving with you. Dancing in and out in the middle of June. My mama told me don't lose you, cause the best luck I had. one thing that I love you. I said, hey, I'll be gone today, but I'll be back, come around the way. It seems like everywhere I go, the more I see, the less I know. I said, hey.